Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat West Virginia is een wet aangenomen die abortus vrijwel onmogelijk maakt. Er gelden wel uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting of incest... en voor gevallen waarin zwangerschap een medisch risico voor de moeder vormt. Sinds een uitspraak van het Hoge Rechtshof in juni... kunnen staten weer hun eigen abortuswetgeving bepalen. West Virginia is na Indiana de tweede staat die een strenge anti-abortuswet aanneemt. In beide staten hebben republikeinen de macht. Kenneth Starr is overleden, de speciaal aanklager die een sleutelrol speelde in de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse oud-president Clinton. Zijn familie laat weten dat hij is gestorven door complicaties tijdens een operatie. Starr begon in 1994 een onderzoek naar vastgoedinvesteringen van de Clintons, maar vier jaar later kreeg de zaak een extra dimensie. Toen bleek dat de president een seksuele relatie had gehad met stagiaire Monica Lewinsky. In 1998 schreef de aanklager het rapport dat uiteindelijk leidde tot de impeachment van Clinton. Kenneth Starr is 76 jaar geworden. Het aantal meisjes met psychische problemen is sinds 2017 fors toegenomen... blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos Instituut... en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekers spreken van een zorgwekkende trendbreuk. Het aantal meisjes uit groep 8 dat kampt met emotionele problemen... is in vijf jaar tijd meer dan verdubbeld. Bij meisjes in het voortgezet, onderwijs steeg het percentage van bijna 30 naar ruim 40 procent. Een voormalige topman van Twitter zegt dat het bedrijf het publiek misleidt over hoe veilig de site is. Oudveiligheidsbaas Satko zei in een hoorzitting in het Amerikaanse congres dat de gegevens niet goed zijn beveiligd, dat de veiligheid van Twitter tien jaar achterloopt op de veiligheidsstandaarden en dat er te veel mensen zijn die bij gevoelige gegevens kunnen.